Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. De twee verdachten die vannacht in Rotterdam op hete daad werden betrapt... toen ze een brandbom wilden plaatsen, zijn jongens van 14 en 15. Agenten zagen op bewakingsbeelden dat er aan een portiek werd gerommeld en gingen er meteen op af. Op die camerabeelden zagen agenten dat er twee personen zich verdacht ophielden bij een pand. En daarom hebben ze daar meteen agenten naartoe gestuurd om daar polshoogte te nemen. Nou, en toen zijn deze twee mannen aangehouden. Het is al langer onrustig in Rotterdam met explosies en schietpartijen. Dit jaar waren er al bijna 50 van dat soort incidenten en dat is evenveel als heel vorig jaar. In China wordt de antispionagewet nog een stukje strenger. Waarschijnlijk is het straks nog lastiger voor journalisten, onderzoekers en bedrijven om in dat land te werken. Er mag helemaal geen info meer worden gedeeld die ook maar iets te maken heeft met de nationale veiligheid. Maar wat voor informatie dat dan precies is, dat staat weer niet in de wet. En een gezellig dagje in Rotterdam, waar de jarige koning Willem-Alexander en zijn familie hartelijk werd ontvangen door de burgemeester. Welkom in de meest internationale stad van ons land. Een stad waar de kleuren vanaf spatten vandaag en die vandaag toevallig dan wel oranje kleurt. Hartelijk welkom. Voor kroonprinses Amalia, die afgelopen jaar nauwelijks onder de mensen kwam vanwege bedreigingen, was het genieten. Nou, de zon straalt, de sfeer is goed, dus nou, bij mij op het moment gaat het echt super. Iedereen staat hier met zo'n glimlach en zo positief, dus het is echt, ja, ik kan eigenlijk niet vrolijker zijn. En ook op andere plekken is het feest. Inmiddels lopen veel vrijmarkten op een eind en dit meisje heeft flink haar best gedaan. Vader Jacob en Um, ehm, als het is kortjakje ziek en 3x3 is 9 en Mika hou je vast en zakdoekje leggen en dat waren ze. In de grote steden is het hartstikke druk. Breda roept zelfs op om niet meer naar de binnenstad te komen. Het weer nog, nu nog zonnig, bij een graad of 14. Vanmiddag komen er steeds meer wolken. Vanavond valt er af en toe een bui, dan maximaal 9 graden.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 In de meeste grote steden is het volgens woordvoerders gezellig druk vanwege Koningsdag. Wel roept de gemeente Amsterdam op niet langer naar de Jordaan te komen... en in Breda wordt bezoekers verzocht de binnenstad te mijden. Het is momenteel niet mogelijk om online een treinkaartje te kopen. De NS kampt met een storing. Waarschijnlijk willen ook door Koningsdag veel mensen online een kaartje kopen... waardoor het systeem is overbelast. En in China is een nog strengere versie van de anti-spionagewet aangenomen. Alle informatie die maar iets te maken zou kunnen hebben met de nationale veiligheid... wordt verboden, waardoor het voor bijvoorbeeld journalisten nog lastiger wordt om in China te werken. Het weer op de meeste plekken is het vrij zonnig bij maximaal van 15 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en later gaat het regen regenen.